Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Gebruik onder jongeren van 11 en 13 jaar is in Nederland sterk gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie naar het welzijn van kinderen in Europa en Noord-Amerika. Tussen 2005 en 2010 zijn jonge tieners in Nederland minder gaan drinken, blowen en roken. Ook hebben ze minder vaak veilige seks. Qua alcoholgebruik scoren kinderen van 11 en 13 zelfs bijna het laagst. Het onderzoek concludeert verder dat Nederlandse kinderen het gelukkig zijn. Zo'n 95% van de Nederlandse kinderen tussen 11 en 15 zegt dat ze zeer tevreden zijn over hun leven. In de Verenigde Staten is een man schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag op de metro van New York. Hij wilde in 2009 een zelfmoordaanslag plegen in de metro, vlak voor de herdenking van de aanslagen van 11 september. De man is een in Bosnië geboren Amerikaan van 28 en kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Zijn precieze straf wordt in september bepaald. De man werkte samen met twee klasgenoten. Ze reisden af naar Pakistan waar ze een training kregen van Al-Qaeda. De twee klasgenoten wachten nog op hun veroordeling. De moeder van een van de verdachten van de roofmoord op een Haagse juwelier heeft een oproep gedaan aan haar zoon. Ik wil dat je terugkomt naar hier, naar de politie of naar huis zei ze in een telefoongesprek met de NOS. De vrouw zei dat ze niet weet waar haar 19-jarige zoon is. Ze heeft na de moord geen contact meer met hem gehad. De vrouw gelooft niet dat haar zoon de moord heeft gepleegd. Hij zou zoiets nooit durven, zei ze. Nederland dreigt te worden veroordeeld door de Verenigde Naties voor de manier waarop asielzoekerskinderen worden behandeld. Dat heeft kinderombudsman Dullaert gezegd in Nieuwsuur. Volgens hem wachten zo'n 3000 kinderen al jaren in onzekerheid op een verblijfsvergunning. En dat leidt volgens hem tot psychische schade.